Drie uur. moeten we het NWS Journaal. Solidaridad, de goede doelenorganisatie achter Max Havela Koffie en Fairtrade... gebruikt buitenlandse brievenbusfirma's. Dat blijkt uit de Panama Papers, schrijven Trouw en het Financiële Dagblad. Solidaridad zou via een stichting in Panama weten te voorkomen... dat de organisatie belasting betaalt over internationale transacties. Het Centraal Bureau Fondsenwerving, dat toezicht houdt op goede doelen... onderzoekt of dit door de beugel kan... De directeur van Solidaridad zegt dat de constructie bedoeld is om fondsen en beurzen buiten Nederland aan te kunnen boren. Noord-Korea heeft volgens het staatspersbureau een succesvolle test uitgevoerd met een nieuw type motor voor lange afstandsraketten. De test is bijgewoond door de leider Kim Jong-un en zou zijn uitgevoerd op een lanceerplek aan de westkust. De spanningen tussen Noord-Korea en de rest van de wereld zijn de laatste tijd weer flink opgelopen door de raketproeven die het land doet. Drie supporters van RKC Waalwijk hebben afgelopen avond tijdens de wedstrijd tegen NAC Breda een fakkel gegooid in het kindervak van NAC. Ze zijn opgepakt door de politie. De kinderen raakten niet gewond. Het is de tweede keer in korte tijd dat NAC-fans vanuit het uitvak met vuurwerk worden bestookt. Vorige maand gooide een fan van FC Os een vuurwerkbom. Niemand raakte gewond. Oud-voetballer John de Wolf wordt de eerste ambassadeur ouderenwerkloosheid. Minister Ascher heeft hem voor een jaar benoemd om meer ouderen aan het werk te helpen. De Wolf helpt al werklozen in Vlaardingen, Schiedam en Maasluis. Hij wil vooroordelen bij werkgevers wegnemen... die vaak denken dat ouderen te duur zijn om aan te nemen. Ruim 200.000 50-plussers zijn werkloos. Het weer vannacht zijn er opklaringen. De temperatuur daalt naar 5 tot 2 graden... met in het noorden kans op nachtvorst...